Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het tentenkamp in amsterdam ostdorp moet weg. De rechter vindt dat het onveilig wordt in het kamp... waar tientallen uitgeprocedeerde asielzoekers verblijven. Er is volgens de rechter kans op maag- en darminfecties... omdat er steeds meer asielzoekers en tenten bijkomen... Ook veroorzaakte het tentenkamp overlast voor de buurt. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam wil het kamp daarom weg hebben... en heeft eerder al tijdelijke opvang voor de asielzoekers gevonden in elf andere gemeenten. Het tentenkamp wordt waarschijnlijk vrijdag ontruimd. Letselschadespecialist Imme Drost doet aangifte tegen twee neurochirurgen van het medisch spectrum Twente. Volgens hem zijn ze mogelijk betrokken bij wanprestaties van hun collega Janssen Steur... Over de inhoud van de aangifte wil Drost nog niets zeggen. Eén neurochirurg zit in afwachting van verder onderzoek thuis. Volgens het ziekenhuis in Enschede hebben mogelijk 13 mensen onnodig een hersenoperatie ondergaan. De ingreep werd uitgevoerd na een diagnose van Janssen Steur. Vandaag begint het strafproces tegen hem. Het is volgens het OM de grootste medische strafzaak ooit. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn bij twee bomaanslagen 20 doden en een onbekend aantal gewonden gevallen. Volgens de staatstelevisie waren de bommen verstopt in twee auto's... die op een druk bezocht plein geparkeerd stonden. Om kwart voor zeven plaatselijke tijd werden ze tot ontploffing gebracht. In de wijk van Damascus waren al eerder zware aanslagen gepleegd. Er wonen voornamelijk christenen. In Bangladesh zijn drie leidinggevenden van een textielfabriek gearresteerd... in verband met de brand van afgelopen weekend. De brand kostte aan 112 mensen het leven. De managers worden ervan beschuldigd dat ze werknemers die het pand wilden verlaten tegenhielden. Ze zouden hebben gezegd dat het om een brandoefening ging. Het weer, veel bewolking met af en toe zon. Vooral in de kustgebieden kan er een bui vallen. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad nog veel vertraging op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Daar staat tussen Soesterberg en Leusden 7 kilometer. Iets verderop is bij Knoop het een ongeluk gebeurd. Maar daar zijn inmiddels wel alle rijstroken weer open. Verkeer in de regio Utrecht kan dan ook het beste omrijden via Hilversum over de A27 en de A1.